Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden. Dat vindt directeur Hazekamp van het Centraal Planbureau. Volgens hem is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk... en dat kan beleggers en overheden ernstig schaden. De CPB-directeur pleit daarom voor een totaal verbod op productie, handel en bezit van cryptomunten. De hoogste ambtenaar van de Belastingdienst en die van het ministerie van Financiën... wisten van een geheim gehouden memo over de toeslagenaffaire... maar ontkenden dat in hun verhoren voor de parlementaire ondervragingscommissie. Volgens RTL Nieuws en Trouw blijkt dat de memo over het onrechtmatig stoppen van toeslagen... en compensatie voor 300 ouders al drie jaar geleden op het ministerie ter sprake kwam. Beide ambtenaren waren daarbij. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden over Pieter Omtzigt partijonwaardig. In een uitgelekt document schrijft Omtzigt onder meer dat het lijsttrekkerschap hem is ontnomen... en dat hij uitgescholden is en zich niet altijd veilig voelt. Het vertrouwelijke document ligt bij de CDA-commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die komt volgende maand met conclusies. De VN heeft grote zorgen over de Ethiopische regio Tigray... Door de oorlog tussen regionale milities en het leger zijn oogsten verloren gegaan en leiden honderdduizenden mensen honger. Als er niet snel voedselhulp wordt toegelaten, dreigt er honger voor miljoenen mensen in het noorden van Ethiopië, zegt de VN. En twee passagiers van een Amerikaans cruiseschip in Curaçao zijn positief getest op het coronavirus. Ze zijn niet ziek, maar moeten aan boord in quarantaine blijven. Iedereen op het schip, zowel de gasten als de bemanning, is volledig gevaccineerd. Het cruiseschip is het eerste dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie.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 om deze zomer weer evenementen te organiseren. Hij wil snel duidelijkheid voor gemeenten en organisatoren. Het kabinet neemt er vandaag een besluit over. Ook op de G7-top in Cornwall zal veel worden gepraat over de coronapandemie. De Britse premier Johnson ontvangt vandaag de leiders van de belangrijkste industriestaten... onder wie president Biden. Mogelijk beloven ze een miljard vaccindoses voor arme landen. En eind volgende week zijn er in Rotterdam weer gesprekken over Feyenoord City, het nieuwe stadion. Die stonden eigenlijk gepland voor deze week, maar werden afgelast na bedreigingen en intimidaties. De nieuwe bijeenkomsten zijn online. Het weer nog, aan de kust eerst nog mist, verder vandaag zonnig en droog, 20 tot 27 graden. you love for me shoot straight in the dark for me ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my baby, we're pure She said you were a hero, oh, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know.